is door Almegens met het NOS-journaal. De aanklager in het proces tegen Radko Mladic mag van de rechters van het Joegoslavië-tribunaal nieuw bewijsmateriaal inbrengen. Het proces tegen de voormalig Bosnisch-Servische commandant duurt daardoor langer, maar dat is aanvaardbaar, zeggen de rechters. Nieuwe bewijsmateriaal komt uit een onderzoek naar een massagraf dat vorig jaar werd ontdekt. Er bleken 435 Bosnische moslims in te liggen die begin jaren 90 door Bosnische Serviërs zijn vermoord. Het proces tegen Mladic begon twee jaar geleden. en wordt verdacht van een serie misdaden waarvan genocide de zwaarste is. Hij staat onder meer terecht voor de moord op duizenden moslims in Srebrenica in 1995. De autoriteit Consument en Markt gaat onderzoek doen naar afspraken die garnalenvissers hebben gemaakt. De vissers varen nog maar twee keer per week uit, onder meer om de garnalenprijs op peil te houden. De ACM zegt zich zorgen te maken. De afspraken zouden tegen de mededingingswet in kunnen gaan. Volgens de vissers wordt er vooral minder uitgevaren om te voorkomen dat er zoveel garnalen worden gevangen dat ze niet snel verwerkt kunnen worden. In dat geval gaat de kwaliteit achteruit, zeggen de vissers. In de Zuid-Duitse stad Ludwigshaven is een gasleiding ontploft. Daarbij is één dode gevallen. Zeker tien mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde bij graafwerkzaamheden in een woonwijk. Op foto's is een steekvlam van 100 meter hoog te zien. Door de kracht van de explosie is een metersdiepe krater ontstaan. In een omtrek van 300 meter zijn huizen en auto's in Ludwigshaven beschadigd geraakt. De coach van Jong Oranje, Adrie Koster, is opgestapt. Hij ziet geen toekomst meer voor zichzelf bij de voetbalbond na de teleurstellende EK-kwalificatie. Jong Oranje mist volgend jaar het EK nadat het vorige week in de play-offs werd uitgeschakeld door Portugal. Koster had een contract tot de zomer van 2017. Remy Reiniersen neemt de taken van Adrie Koster voorlopig over. Volgende maand speelt Jong Oranje een oefenwedstrijd tegen Duitsland.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 Heeft alles te maken met de zomertijd die dit weekend eh, wordt geïntroduceerd in dit land. Eh, niet alleen in dit land, maar in Europa. Gaan alle klokken nu terug. En wij hadden besloten om dat vandaag al te doen. Dus in plaats van uh, eh, 8 uur zijn we begonnen, zijn we al om 7 uur. Ga wel stiekem een uurtje langer door hoor. Dus we stoppen gewoon weer 10 uur wat dat er gaat. Omdat wij een gast hebben, en daar gaan we straks natuurlijk nog verder naar luisteren. Ik denk de wat is dit dan voor een eh, belachelijke intro? Jaap Koper, je gaat toch gewoon een plaatje draaien? Nou, oké, dan doen we dat toch gewoon. Dit is Please Be Frank. Is this the state that you found me in? Or are you just confusing? this restless soul that is about to end another lonesome night. Can you see the burning city in my eyes? And all that I have beaten to death in a state of endless fright. Is it you that I need to get me over the line? about to come. Another stranger is about to fall into my deepest longings. Sharing my stories with a lifeless doll. Are you not like them? I can see the restless city like the shining stars, it's so, so bright. Is it you that I need to get me over that line? Cause for now you blank me out and make me for this moment blind. Cause my head is empty. Frank eh, zo heel erg leuk eh, deed... was eh, tijdens het, de halve finale van de Grote Prijs van Nederland in het patronaat. <laughs> dat was nog heel erg leuk in 2012. toen was hij daar bezig met, met zijn gedeelte van, van zijn optredens. En Marcus en ik waren erbij. En ineens stonden daar ineens tien man in de zaal te spelen. Of te zingen, geloof ik. Het was, net een, het was een koor, geloof ik ook. toch, Marcus? Want eh, eh, het, het, was een beetje idioot. Eh, we, we zaten te kijken en ik denk, wat, gaat, wat gebeurt er nou? Ja. Daar stond een spontaan koor op in die stond, zaal. Er stond ineens een spontaan koor. Het leuke was... het was wel gepland. <laughs> het was gepland. Maar ik zag bijvoorbeeld in de jury was Menon Timmerman. Die zat er ook in. In de jury. En die liep daar ook rond. En die denkt... Die wist het oh, niet. Wow, wat is dit hier? <laughs> In godsnaam. En, die was echt helemaal over, over wat, wat dat er gaat. Dus het vond wel, vond ik wel heel spectaculair wat daar gebeurde. Ja. ja. Ehm, goed gepland. Eh, goed gepland. Eh, overigens, uh, Marcus, want nu wij toch even een, twee aan twee, of een tweemans gesprek aan het voeren zijn. Want de tijd tikt af. En ik heb gelezen dat de, eerste, tweede, ja, de, de, de, eerste wordt voor het komende seizoen komt er heel rap alweer aan. Want ik geloof over een eh, week of drie. Dan is het alweer zover. Ja, dan gaan we weer met het autootje naar Haarlem. Uh, <laughs> gaan we weer met het autootje naar Haarlem. Dan gaan we kijken wat er allemaal eh, weer gaat gebeuren. ik zag trouwens op de deelnemerslijst Ariane Abbestee meedoen. Ah. Ja. En volgens mij... En wie komt er 13 november hier? hier nee, 20, november. 20 november, ja. Dus dat is nog voor de derde voorronde. Want de derde voorronde is pas in het nieuwe jaar, in 2015. En zij zit in de derde of? En derde voorronde. Kijk. En eh, zij uh, gaat dan weer hier eh, spelen met Right as Rain. Het wordt een, een, een, kleine setting, denk ik. Want ja, we hebben één keer hier een robben Akda woord band. Winnaar, ja. Winnaar <laughs> zelfs, hier in deze studio gehad. Het leek wel de Amsterdam Arena waar, waar, waar de buurt last van had. Maar ik denk dat de meeste deelnemers wel welkom zijn hier. Ik denk het ook. Dus eh, mochten, mochten We, hebben er, eh, we, proberen nog een echte originele Zandvoortse band hier eh, naartoe te halen. Want die jongens die zijn nu met hun nummers nu akoestisch aan het oefenen. En de ja, de uitdaging om het akoestisch te ah, doen. Ja, ja, Danny van het Low en, en Ferdi van, van Field of Steel hele zompige en een beetje donkere in, in, donkere rock. Maar ze zijn ermee bezig. Dus, eh, Ze hebben ons beloofd. Zij konden akoestisch. Ja. Video Zo heet die jongen. Eh, goed, we, eh, hadden net eh, Please Be Frank. We gaan zo direct nog even naar uh, Rijtsen luisteren. Die, die ook nog een aantal nummers op zijn repertoire hebben staan. Zij net ook dat Please Be Frank ineens midden in zijn optreden... tien man liet opstaan in die spontaan een koor. Maar dat was allemaal afgesproken natuurlijk. En datzelfde eh, deed Andy bij haar cd-presentatie dus ook. Eh, het, eh, dat is een week of drie terug. Het is het laatste weekend van september geweest dat zij dat deed in Bitterzoet. Daar waar ze ook de kwartfinale van de, de, Grote Prijs van Nederland destijds deed. Met de al eerder gedraaide Emil Landman. Maar ook met Tim van Doorn die er ook in zat. trouwens een sterke versie was dat eerlijk gezegd die daar bezig was. het EP'tje wat ze heeft afgeleverd naast de Oslo Recordings is City Love, als ik het wel heb. En dit eh, is dan ook gelijkertijd het eh, titelnummer wat, eh, wat zij speelt. Met haar en haar band. En je voelt het stadse leven aan je voorbij trekken bij dit nummer. Maar dat heeft ze ook min of meer in de vingers zelf zitten. Hier is Andy. some will stay and some will go to light up their stores and their helemaal. Eh, Andy was dat met eh, het nummer City Love. Eh, we gaan eens eventjes kijken naar de overkant. Want daar zit, daar zit inmiddels weer. ja. Ik ben er nog. Ja. Jij bent er nog. <laughs> Eh, want eh, je gaat eh, het, het, het, nummer spelen wat je op Soundcloud hebt gezet. Ja, nou, ik wilde die eigenlijk als tweede doen. Die ga je als tweede spelen, oké. Ja, dus ik begin even met een, weer een nieuw liedje. Nieuw liedje? Ja, vers van de pers. Vers van de pers. En dan zeggen we gewoon fresh from the press. <laughs> Laat maar horen we. There were days that I tried to walk on water but finally sang so low. There were times I slept a hundred nights before I came to realize this ain't the definition of true love. Why can't we talk about it? If we could just talk about it. There's a lion in my backyard and he's ready. but there's no one who can understand. Black and white paintings on the walls, broken mirrors, they don't know that all. They say the definition of true love, we have to talk about it. We need to talk about it. There's a lion in my backyard and he's ready to roar. We're all born free. We're finally sank so low. No lions can be tamed. No can be heeft nog geen titel. Maar als ik hem uh, dan uh, een titel mag geven... <laughs> Lions. Oké. Want eh, daar eh, zaten, de leeuwen in, in ieder geval. Ik heb even een beetje naar de tekst zitten luisteren. Dus, dus ik denk dat het zou een hele mooie zijn. Ja, ik, ga, ik, ga, ik ga er weer over nou, nadenken. Dus, eh, ik, geef hem, ik geef hem weer als suggestie mee. hij, hij, moet een werktitel hebben. Ja, dus, ja. ja, het is voor ons om hem te benoemen. Dus uh, vandaar. <laughs> dus, Wel zo want dat, want, Maar goed, jij hebt de vrijheid. En als, als je hem veranderd hebt van titel, dan moet je hem even doorgeven. Want dan pas hem gelijk ook meteen goed, Goed, dus ja. Ehm, de tweede, en dat is natuurlijk eh, dat, eh, wat op Soundcloud staat. Klopt, ja, die ga ik eh, nu spelen. Een beetje akoestische versie. normaal ja, heb ik er gitaar bij, et cetera. Dus, maar van, voor vandaag een akoestische versie. Ja. En hoe heet het nummer voor de luisteraars? Het liedje heet For My Love. For My Love. feeling like a man possessed. If I don't chill out now, in good time, it's gonna be too late. Gotta wipe myself back to reset. Gonna get myself some time to relax. If I don't chill out now, in good time, it's gonna be too singing out loud a song that needs you now. I need to be your only one. Oh, oh, oh. I'm singing a song, singing out loud a song that needs you now. Cause all I want is you to stay for my love. good time, it's gonna be too late. I just wanna be, I just wanna feel like I'm totally free, following my destiny. I'm singing this song, singing out loud, a song that needs you now. I need to be your only one any song singing out loud. A song that needs you now. Cause all I want is you to stay for my love. All I want is you beside me. Stay for my love. All I want is you to hear me. Stay for my love. All I want is you beside me. Stay for my love. All this time I try to deny oh my love. You're my love. I'm singing this song, singing out loud, a song that needs you now. I need to be your only one. one. I'm singing this song, singing out loud, a song that needs you now. Cause all I want is you stay for my love. Ja, dat, eh, waren er even twee eh, op een rij. Dank je, Rijtsen. Want eh, we gaan zo direct nog, even, nog even een klein stukje nog wat van je horen achter de toetsen die daar nog staan. Maar eh, we hebben natuurlijk ook nog eh, muziek in onze toverdoos eh, zitten hier bij Alternative FM. Twee nummers die wij hier hebben opgenomen, die ga je dus nu horen. Eén is van iemand uit Volendam. En dat is Martine Bond met ja, toen de single. Maar wij hebben dan de akoestische versie. En daarachter komt Julius ook met een eigen opname. Want die waren in april hier. En Martine Bond was drie weken later bij ons te gast in, in mei. Eh, dus dat zijn de twee eh, alternative FM akoestische versies... Eh, die je dus nu gaat beluisteren hier bij dit fijne radioprogramma. waren eh, de heren eh, van Julius. En eh, typisch Koen Brouwer in de Koen Brouwer stijl. Want dan staat hij gewoon met twee handen in zijn zakken. En dan staat hij gewoon een potje te zingen. En dat deed hij dan ook hier Give It Up was dat. Eh, het album is inmiddels uit. Uh, wordt ook al, eh, staat ook al aardig hoog in de, in de lijsten. En daarvoor hoorde je On The Run met Martine Bond. Beide zijn opnames hier gemaakt in onze eigen studio van ZFM Zandvoort. In het programma Alternative FM. Dus rijd ze. je zit in ieder geval in goed gezelschap. Ja. Dus wat dat er gaat, alleen maar goed. Ik, ja, ik, ik, moet eerlijk zeggen, ik zat nog een beetje dag te dromen. Uh, eh, geeft ook niet, geeft niet. <laughs> Eh, maakt ook niet uit. Ik, eh, ik, was al bezig met het volgende liedje wat ik moet spelen. Het dus volgende liedje? Ja, ja, ja. ja. Zitten, zitten, zitten er dan al melodielijnen dan in je hoofd? Van, hoe ga ik dat doen? Ehm, nou, ik zat toevallig even naar de tekst te kijken een beetje. Want ik had eigenlijk voor mezelf een beetje bedacht van... Nou, ik ga vandaag vier liedjes doen. Het is natuurlijk het vijfde liedje, dus ik moet wel even checken kort. Oh, oké. <laughs> En, en welk liedje gaat dat worden? Ja, het is het liedje wat ik bij de beste singer-songwriter heb gespeeld. Speelt Het is een iets andere versie, maar het lijkt aardig op. Als het goed is, is het nu één liedje. <laughs> Het is nu één liedje, <laughs> want eh, de, jury zei dat het eh, drie liedjes voor de prijs van één was. Maar, eh, het is er nu één. Het is er nu echt één geworden. en, heeft hij ook een titel? Ja, het is gewoon You Still Have Your Heart. Dus het is wel hetzelfde liedje, de titel geworden. Oké, okay. laat maar horen. Sometimes it's good to just let everything go. Sometimes it's good to start all over again. Sometimes you need to look in the mirror to see what it is that you truly want to be. And even though you've lost all of your pride, and even when it seems like you're losing your mind. You still have your heart. You still have your heart. It will lead the way. Let it tell you. you keep leaning on someone else when you can also listen to yourself? Even though no one understands, and even if there's no Sometimes it's good to just let everything go. Het is uh, inderdaad, uh, inderdaad uh, heel wat, wat beter. wat, wat, je hebt ja, ook inderdaad de, de, de, de, de, de, de adviezen van Erik Kortom Sanne Hans en van Giel Bellen heb je opgevolgd. Ja, dit is denk ik iets logischer. Het was, eh, het was Bij de vorige versie was het... Eh, dan heb je het refijn en dan valt hij weer terug. Eh, ja, zacht en weer hard en dan weer zacht. Het was heel veel tegelijk. En nu is het... Ja. Is nu ik, heb, ik heb beseft dat het niet in één liedje hoeft, maar het kan ook in <laughs> meerdere liedjes. Ja, het kan allemaal. maar goed, dat is, kijk, wij, wij leren ook elke dag bij. En dat, is, dat is ook helemaal niet erg. Maar dit, dit klinkt inderdaad hier eh, ga jij eh, denk ik wat... Eh, hier valt maar wat mee te halen denk ik met dit nummer. Ik hoop het, ja. Ja, ik, ik, ben ervan overtuigd. Nou, eh, in ieder geval, wij hebben hem al vastgelegd. Dus, eh, dus we, gaan, eh, we gaan hem dit, dit gaan we draaien. Gewoon, want ja, dit is het nummer wat je gespeeld hebt bij de beste singer-songwriter. Dus ja, ik dank je hartelijk voor je komst. Ja, jullie want het klokje van gehoorzaamheid zegt nu dat het vijf over half negen is. Dus, de klok zegt dat ik moet gaan rennen. Ja, precies. <laughs> Dus ik vind het heel leuk dat je geweest bent. En Misschien tot een ik Ja. Misschien tot een eh, volgende keer. Ja, dankjewel. dankjewel. Helemaal top. Goed, eh, dat was uh, die geweest is bij ons. en wij gaan gewoon weer verder met, met, een, met muziek eigenlijk hier op de zender. Halfway Station heeft weer een nieuw nummer uitgebracht. The Great Beyond heet het, heet het nummer. Ehm, hoewel Halfway Station, Great Beyond en het nummer dat heet The Great Beyond. Ik weet niet precies of dat nu ook de aanzet eh, voor, hun, eh, voor een nieuw album is eh, wat ze in de maak hebben. Maar ze zijn er al mee bezig. Gisteren waren ze in Quiet Quiet. in Leiden geloof ik waren ze geweest. En daar heb je ze al kunnen bewonderen. Daarachter hoor je ook een singer-songwriter die we ook hier hebben gehad. Dat is Martin van der Vrucht. Ja, ja, vol van Grace. Dus het zijn twee nummers die je nu gaat beluisteren. show me your tormented face. Cause it's you and you alone who made this home an awful place. I always gave my best and tried to make it last. Now we're constantly in ruins why don't you see what you are doing? Fall from grace, I mean, flat on his face a star. But who do you think that you are? Use me as your servant. Behave like a serpent. Fall from grace. I mean, flat on its face. again. Fall from grace. was ook eh, ooit te gast hier bij eh, Alternative FM. Martin van der Vrucht. Eh, hij is zelfs nog een collega van Marcus van Dam. bij, een, bij de lokale omroep in Deventer. dat is dan wat hij daar doet. Het hoofdtechnische dienst al daar. En Halfway Station hoorde je ervoor met The Great Beyond. Halfway Station, The Great Beyond. Het zou zomaar kunnen zijn dat zij bezig eh, zijn met, eh, met nieuw materiaal. Dus wat dat gaat, eh, gaat het helemaal goed komen. Ehm, weer verder met het werk wat de afgelopen maand is uitgebracht. Bijvoorbeeld ook van Brechtje Lacour. ze is familie van iemand die ook topquizzen organiseert... waar Ando Sandberg en ik eh, graag eh, eh, getuigen zijn. Dat is Pablo Meegdes. Daar is zij familie van. Wel indirect. het is zwager en schoonzus. Dat is heel erg leuk dat de wereld van de muziek dan heel erg klein is. Maar dat maakt het ook, wel, ook wel weer leuk daardoor. Hier is Brechtje met Got To Go. And so I try. het eh, ging ineens met eh, deze groep Look heel erg snel. Incansable, uh, eh, Incansable moet ik eigenlijk zeggen. Is de opvolger van een, van een andere plaat, Cold Heart. dat, wat, wat eerder uitgebracht is bij Innercore Music. datzelfde geldt ook voor Julius, die hun nieuwe album, hun debuutalbum uitgebracht deze week. Ook zij hebben dat onder de vlag van Innercore Music gedaan. Eh, daarvoor hoorde je Got To Go van eh, de keeper... Eh, nog wat, de keeper... ja, is heel fijn als je dat... De Keeper of Changing Winds, zo heet die album voluit van Brechtje Lacour. Nou, dan heb ik er nog, nog een paar in de aanbieding voor. Voordat we in het volgende uur een beetje wat heftige werk gaan draaien. Want dat gaan we dan nog wel doen in het laatste uur. Maar dit is dan ook nog wel heel erg leuk om even naar te luisteren. Dat is van Longen en dat nummer dat heet Allow. was er eh, Rebecca Sier, zoals eh, ze heet. Ze heeft ook nog een eh, werknummer opgenomen samen met de harpiste Anne van Schothorst. dat, dat, dat klinkt anders. Dat zullen we bewaren voor volgende week. Als ehm, we een volgende gast hebben. Want dat bruggetje ga ik ook zo dadelijk maken. Want we hebben nog wat klaarstaan van hem. Eh, maar dat eh, is eh, het werk wat we ja, min of meer ook eventjes nu gedraaid hebben. Een beetje het werk wat een beetje past in het sfeertje wat we de afgelopen twee uur hebben gehad. Met onze gast uh, Rijtse weer terug op weg naar het midden van het land, want daar komt hij vandaan. En het was eh, een aangename eh, genoeg om hem hier in de studio te mogen hebben. Eh, wat dat er gaat, dus het gaat helemaal goed komen. Ehm, nou, wie is die gast dan die we volgende week gaan krijgen? is Kashmir Hakim, een Amsterdammer. Echt een Amsterdammer. En hij is naast dat hij dus ook gewoon liedjes schrijft, is hij tekenaar. Dat is, dat is hij eigenlijk meer. En hij is ook gewoon ook schrijver van, van teksten, poëzie en dat soort dingen. En hij eh, doet eh, ruimtelijk ja, ruimtelijke inzichten, ruimtelijke vormen. Ik zal het volgende week eh, exact aan hem vragen. heeft hij gedaan aan Willem de Koning College in Amsterdam. dat, dat, dat heeft natuurlijk een verhaal. Maar goed, dat is wat hij in het kort doet. Hij heeft een nieuw EP e losgelaten. Dat is dit geworden. En dat is dat ook wat je nu gaat horen tot aan het nieuws van 9 uur is. van het Hope is He Art... Blackbeard. They asked me what you wanna be, what about an architect or deputy? You told me choose another job. You can't be, cause you're the man with the black beard. Asked me over five years what you see.